It's like we're all living in a big old cup. Just fire up the blender, mix it all up. It's a French kiss, Italian ice, margaritas in the moon another American Saturday night. You know everywhere has something they're known for. Although usually it washes up on our shores. My great great great granddaddy stepped off of that ship. I bet he never ever dreamed we'd have. Música sitting there side by side. Live from New York, it's a French kiss, Italian ice, Spanish moss in the moonlight. Just another American, just another American. It's just another. Brad Paisley en American Saturday Night. En ik weet niet hoe jouw eh, zaterdagavond is, maar eh, het is in ieder geval een zaterdagavond met Keizerrijk. Jee, we zijn er weer. Allereerst het aller, aller, aller, allerbeste voor 2012. Wat gaan wij doen eh, dit jaar? Nou, precies hetzelfde als vorig jaar. Uh, fatsoenlijke muziek, onfatsoenlijke praat. Uh, nou ja, je kent het concept. Justin Timberlake komt er zo meteen aan. Ik heb Black Keys, heb ik Valerius, Vampire Weekend, nou, van alles. Ehm, wat betreft uh, fatsoenlijke muziek. En de onfatsoenlijke praat komt natuurlijk van eh, Giel van over en het eh, kopje Cumu. Maar dat komt allemaal straks. nou ja, wat ik zei, de Black Keys. This is a Lonely Boy. got your back. Yeah. You mother, watch your eye attack. Yeah. If that's your girl, better watch your back. Yeah. because she you'll burn it up for me, and that's a fact. Yeah. Take her to the car here, girl.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 Echt, echt weer heel voor. nou ja, hopelijk neemt de persoon in kwestie op. Want dan maakt het allemaal net iets grappiger natuurlijk. Anders zit ik gewoon in mijn eentje te lullen. Of Giel van over. En dat die tijd Jam en Luke. This riot life, can slow it, we can slow it. Don't know what fits after all this, and you know it, yes, you know it. It's hard to get what it takes, but you know you get it anywhere. I was lost, now I'm found, and it's good to see that you are there. nothing, something to understand. Got to be something, something to understand. Got to be something, something to understand. Keizerrijk. Moerdijk FM. allerlei shit. Uit die, uh, eh, die camera-reclame van Nikon, geloof ik. Radical Face en Welcome Home. Eh, nou ja, als je wil reageren, dan kan dat ook nog. Hè? Als je gewoon wil zeggen, hey goed, dan kunt muziek draaien, draait fatsoenlijks. Eh, ik wil Metallica horen. Dan zeg ik, fuck you, Metallica is kut. Maar dat maakt niet uit. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen uh, via Facebook. En dat is Koer de Keizer. Of via Twitter. Dat is Keizerrijk. En uh, Keizerrijk schrijf je met E lange IZ of korte IJZ. En dit is de Clash. Should I stay or should I go? En iedereen die zingt, wil je geil van je koekje, moet zijn bek houden.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 It's always tease, tease, tease You're happy when I'm on my knees One day is fine and next is black So if you want me off your back Well come on and let me know should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble And if I stay it will be double So come on and let me know decisions bugging me If you don't want me, set me free Exactly whom I'm supposed to be Don't you know which clothes even fit me Come on and let me know Should I cool it or should I blow? stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble And if I stay it will be double So you gotta let me know Should I cool it or should I blow?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 RDI van Sexmarkt.nl. Wacht eventjes, ja, het is een... Ja, inderdaad. Ja, ja, zo ja. Ehm, goed, ik zag dat u een, eh, een, woning aanbiedt in Amsterdam. Ja, woning aanbiedt, ja. Hoezo? Een flat. Nou, ik vroeg... ik, ik ben op zoek naar een, een plekje voor mijn twee dochters. Oh, voor je twee dochters? Ja. ja, ja, niet voor mezelf. Maakt u niet druk. Ja, ik dacht al, ja. Nee, nee, nee. Um, ik, uh, waar precies in Amsterdam? Uh, ja, Admiraal eh, Duitsweg. Eh, ik, ik, kom niet uit Amsterdam, zit u misschien kunnen... Het is, het is, dus, waar komt u vandaan? Ik kom uit Brabant. Brabant, ja. Mijn dochters gaan studeren in Amsterdam. West eigenlijk, hè? Sorry? West, West natuurlijk groot. Het is tegen Oud-West aan. Ja, ah, oké, ja, dat weet ik ongeveer wel. En, en, en hoe groot is het ongeveer? Wat bedoelt u? Hoe groot? gewoon oppervlakte, vierkante meter. Ja, nou ja, goed, het is iets... Eh, het is niet de, hele woning, maar het is wel... Eh, het, het is, ja, zoals het in de advertentie staat, hè. Het is een beetje onderhuur, zeg maar. Ehm, nou ja, onderhuur is eh, ook niet echt het woord. Maar het is... ja, ik zelf, ik heb, zelf, ik heb zelf wel in onderhuur, het, het, de, etage, het flat, zeg maar. Ja. Maar verder, ja, nou ja, goed, het is iets ja, het is iets wat zij natuurlijk als ze hier komen zelf moeten bekijken. Ja, ja het, is, het is, een... Uh, ik, ik, ja, ik moet even kijken, want ik heb meerdere dingen gezien. Ik, eh, want het is, u, hoeft geen huur te betalen, want dat spreekt me het meest aan. Ja, nou ja, het, het gaat vooral om die twee dochters natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, ik, ik, zet ze weg en ik, eh, ik doe er verder niks meer aan hoor. U hoeft ze niet, die niet bang te maken voor mij. <laughs> Maar, nee, dus <laughs> weg, maar het is, het is, het is, ik vind het veel leuker als zij zelf mij zou benaderen hierover. En dat ze dat komen bekijken, maar nu laat ze als het ware door hun vader opknappen. Nou ja, daar is ook niks van tegen hoor. Nee, ik, ik, ik ben, ik ben niet, eh, niet moeilijk hoor. Ik, ik ben heel ruimdenkend, anders had ik u echt niet gebeld. Ja, ja. Want eh, ik, ja, u, u staat natuurlijk op seksmarkt.nl, dat is natuurlijk niet hetzelfde als marktplaats, dat weet ik zelf ook wel. Ik ben niet gek. <laughs> ja, ja, ja. Want, maar ik, ik, weet je, ik wil natuurlijk wel een beetje weten wat voor vlees er in de kuip zit. Ja. Maar u, u, jongen, ja, die meisjes zijn volwassen, dus die mogen gewoon zelf kiezen. En eh, ja, het is, het is een natuurlijk een... Heb je met hun gesproken? Sorry? Heb je met, eh, met hun erover gesproken? Ja, ja, ja natuurlijk. natuurlijk. En hoe denken ze zelf over? Nou ja, ze zijn zelf eh, redelijk ruimdenkend. Een, een tweeling. Eh, blond, slank. En hoe lang moeten ze in Amsterdam zijn? nou ja, zo lang mogelijk. Nee, maar waar, wat is de reden dat ze in Amsterdam moeten zijn? Ze gaan dus studeren. Studeren? Ja. Hoe oud zijn ze? Ze zijn 19 jaar. Ja, ja. Een tweeling? Een tweeling. Uit welke plaats komt u Brabant? Uit Fijnaard. Fijnaard, ja. Dat kent u misschien van, eh, van Frans Bauer? Wel van, ja. Ja, hier komt uit hetzelfde dorp. Ja, ja, ja. ja. Maar, u, maar ik, ik snap nog steeds niet zo goed eh, wat er tegenover moet staan. Want u, wilt u nou wel of niet met ze naar bed? Eh, nou ja, dat, dat vind ik juist veel leuk om het aan hun over te laten. Ja, ja. Zelfs daar geen, geen, geen ja, dat vind ik veel, veel, leuker als zij zelf dat gegeven moment zeggen wat ze willen. Hè? Ja, ja, ja, want ik, ik zie... Ik ben niet zo dat ik eh, met ideeën kom dat ik ga zeggen van zo en zo, dat dat uh, moet tegenover staan. Nee, nee, precies. leuk. Nee, u houdt een beetje initiatief, zeg maar. Wat zeg ik? U houdt van initiatief. Ja, ja, ja. Ja, ja u, eh, u biedt wel massages aan, zie ik. Dat vind ik op zich wel mooi. Als ze een dag gestudeerd hebben, dan kunnen ze natuurlijk wel een beetje ontspannen. Ja, ja. Ja. En eh, u bent... eh 1,78, slank, blond, geen bril, baard of snor en u ook niet? Nou, ja. ja. <laughs> Eh, en oké, en dan maar dan, eh, u heeft, eh, u heeft geen contract of zo? Contract, wat, wat staat u onder contract? Een, een huurcontract. Als in van, nou, je mag hier wonen, maar dan... Nee, ik, ik vind dat geen, geen zakelijk gedoe met contractopstel. Nee, nee. U wilt het liever een beetje ja, ja. onder het matje houden natuurlijk. Ja, dat snap ik heeft, u, heeft u veel, uh, veel gegadigden? Eh, nou, dat valt, valt tegen. Ja? Het is niet zo heel erg, nee, nee, oh, ik dacht dat dit wel een grote website was. Ja, ja, goed. Het is, uh, ja, het is, ik niet zoiets dat, je dat je zegt, daar gaat heel gauw iedereen op, op reageren. Oké, dus we hebben nog wel even tijd om erover na te denken. Ja, zeker. Ja. Oké. En nou, het zijn twee meisjes, maar er mogen geen jongens over de vloer komen, zie ik. niet, nee. Nee. Oké, en, en, en, is het gemeubileerd? Ja, het is toch helemaal kant en klaar. Oké. Ja, ja, Zoals ik het goed begrijp is het eigenlijk gewoon een kamer bij u in huis? Eh, ja, ja. Ja. En daar, staat een, een, een, bed in? Ja, ja. En een kast? Ja, het is, het is verder helemaal klaar. Ja. Mhm. Oké. En eh... Oké, nou ja, en... eh. Ik vind het wel opvallend, want normaal, weet je al, ik heb wel eens een beetje meer op die website gekeken. Meer mensen die zijn wat concreter in een, in, eh, in een eh, eisen, zeg maar, als ik het even plat mag zeggen. Ja, weet ik. Maar ik vind het... Eh, kijk, je hebt ook genoeg meisjes die, eh, die, zeg maar een kamer zoeken. En dan, ja, en dan dat mensen ook wel iets aanbieden. En dan wordt het, seks betaald worden. Ja. dat vind ik een feestelijke eh, onsympathiek iets. Daar vind ik, krijg ik ook een rot gevoel bij. Ja. als een meisje dan zegt, oh het is... wij spreken eind van de maand. ook dat ze aan de deur komt kloppen. En dan zeggen van, ik moet één kom even de huur betalen. Ja, precies. dat vind ik helemaal niet leuk zoiets. Hè? Dat nee. hou ik niet van. Maar u, u creëert natuurlijk wel een beetje een sfeer van dat het zo moet. Ja, maar nee, het is, eh, het, het, is gewoon zo, het, als, als de meisje, het meisje zelf... Ik, ik ga er even vanuit dat dit eh, serieus is. Uiteraard. Wat, waarom me belt, misschien eh, zit er heel wat anders achter. Dat u, gewoon maar, dat u helemaal geen, geen twee dochters hebt die, die iets zoeken. Nou, dat lijkt me heel ver gezocht. dan, ja, dan vind ik het leuk dat zij zelf, uit zichzelf is pas, ze moeten hier een beetje kennis maken, een beetje het ijs moet zijn. Dat is misschien na vijf minuten al bekeken. En dat ze mhm. zich op hun gemak voelen hier. En dan vind ik het eh, veel leuker dat ze zelf eh, allerlei dingen, afhankelijk van, van de meisjes zelf, maar eh, ik kan het, het is heel moeilijk om het telefonisch over te zeggen. Ja. En nou, ja, al helemaal niet dat, als, ik, als ik niet met mezelf praat. Mhm. Maar het is leuker als zij dus uh, zelf het initiatief in handen nemen. En ik vind het dus helemaal niet leuk om te zeggen van nou, eh, zo en zo. Net wat u, zegt, die andere advertenties, er zijn meer advertenties in die, voor mensen die inderdaad concreet zijn. Die zeggen van zo en zo, ze willen het eh, in, in ruil voor seks hebben. Dus. Ja. Dat vind ik... dat, dat, staat, dat staat me tegen, dat vind, ik, dat vind ik niks. Ik vind juist, seks is leuk, natuurlijk vind ik dat wel leuk. Je hoeft het mij niet te vertellen. Helemaal het initiatief van hun komen. Mhm. En ook alleen datgene wat zij zelf leuk vinden. Ja, ja het eh, gaat me een beetje om de, de sfeer, weet je wel. U, u klinkt als een sympathiek aardige man hoor. Dat, dat, eh, heeft, heeft, u, eh, heeft u een, een, een Hives of een, een Facebook profiel? Dat kan ik u misschien even laten zien aan mijn dochters. nee, dat heb ik niet. Nee? Oh, heeft, heeft u ergens een plek waar een foto te vinden is of zo? nee, ik heb zelfs ook geen printer. Anders heb ook, er was iemand gevraagd of ik een foto kan overprinten, maar ik heb geen, geen printer. heeft geen printer? Dat heb ik niet, nee. Oké. Ehm, maar ik zou zeggen, als zij een keertje in Amsterdam zijn, laat ze gewoon vrij blijven dat een keer langskomen. Ja. Koffie komen drinken. Wat was het adres, zei u? En dan, eh, nou ja, laten zij mij, mij bellen, hè, dan horen ze het wel. Ja. Wat, wat, was het adres, zei u? Dan kan ik het even opschrijven en dan hou ik het, bij eh, Ik, zou zeggen, laten zij zelf mij bellen en dan, eh, dan hoor ik het wel. Dat, dat is goed, ja. Want u, u, kunt alles tegen mij vertellen hoor, dat, dat is echt het probleem niet. Ja, maar ik vind het leuker om met, eh, met die dochters, als ze werkelijk bestaan, dochters van u, <laughs> om met hunzelf te praten en niet, niet met de vader. Heeft u, heeft meerdere mensen gehad die u voor de grap houden? Want ik, ik heb het idee dat u mij niet serieus neemt. Nou, eh, kijk eens, eh, als, als gebeld wordt is het niet door een vader of zo. nee, ja. Een vriend. dus dat is dat, is echt... Eh, ja, dat is wel een goed punt. Dat, eh, dat praat wat gemakkelijker, weet ik ook zeker. En dan kan ik ook, ook rechtstreeks antwoord geven op wat ze willen, op wat ze willen weten. Maar niet via een omweg. Nee, oké. Ik, ik ga het met ze overleggen en dan, eh, dan hoort u nog wel van een van de twee dames. Ja, nou goed, ik zou, <laughs> ik zou zeggen, doe dat. Ze zijn, ze zijn nu in Amsterdam, dus ik, ik kan ze zo wel even bellen. Oh, ze in Amsterdam? Ze zijn nu in Amsterdam, ze, zijn bij vriendinnen aan het stappen of zo. Ehm, maar ja, ze zoeken natuurlijk een plek om te slapen. Ik, eh, ik ga het nummer doorgeven, dan hoort u het nog wel. Ja, oké. Ja? Ik hoor het wel. Oké, eh, fijne avond eh, meneer RDY. Ja, okay. ja. goedenavond. Goedenavond. Ja. Oude vies Rick. Dit Vampire Weekend. Een E-Punk. Kasabian Rewired. En de daarvoor Vampire Weekend, A Punk, En daarvoor de Schiel van over die blijkbaar een tweeling heeft als dochters van 19. Who'd have known? <laughs> dus Legili en I Follow Rivers. Zaterdagavond van 9 tot 11. onto my Step train. Eh? Onto my I think this calling has been falling for an age now. Don't ever see Don't why ever see we why. have to live we lives. To live we lives. ain't so sick. We just part of the list. You got love like syntax. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. You got to love like syntax. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. You got to love like syntax. Bring it to me to me, bring it to me, bring it to me, bring it to me. You got to love like Semtex. Bring it to me, bring it to me, bring it to me. Well, The Infidels en Love Like Semtex. voor Licky Lee. Ja, Follow Rivers. Zit iemand te lachen? Dat kan niet, ja. Goed, eh, bijna klaar hè, het eerste uur. Jammer, maar komt nog een uur, dus niet huilen. Ehm, dit zijn de Studio Killers en Bouncer. about the road Mr. Doorman, stop teasing I'm freezing out here See, I got friends inside It's my birthday tonight And I'm not wearing trainers Not to mention knickers It's futile to debate with St. Peter out of the gate Made of protein milkshake And low carb intake all in all, you're just The Studio Killers en Ode to the Bouncer. Oftewel de ode voor de uitsmijter. Nou, ik vind het allemaal klootzakken. Maar goed, dat is wel mijn persoonlijke mening. Ik hou gewoon niet van, weet je al, gorilla's die denken dat ze macht hebben. Terwijl ze duidelijk maar twee let, uh, eh, SSL hebben. Goed, ik heb nog uh, één plaat voor je tot 11 uur. En dat is eentje met goede les. This is a song for the ladies. Tenacious D. Listen closely. don't always have to fuck her hard. In fact, sometimes that's not right to do. Sometimes you got to make some love and fucking give her some smooches too. Sometimes you got to squeeze. Sometimes you got to say please. Sometimes you got to say hey. I'm gonna fuck you softly. I'm gonna screw you gently. I'm gonna hump you sweetly. I'm gonna ball you discreetly. And then you say, Hey, I brought you flowers. And then you say, Wait a minute, Sally. I think I got something in my teeth. Could you get it out for me? That's fucking teamwork. What's your favorite position? That's cool with me. It's not my favorite, but I'll do it for you. What's your favorite dish? I'm not gonna cook it, but I'll order it from Zanzibar. And then I'm gonna love you. And I fucking fuck you discreetly And then I fucking bone you completely But then I'm on a. fuck zaterdagavond van 9 tot 11. Koerter de Keizer met Keizerrijk. Strokes en 1251. En daarmee beginnen we het tweede uur van Keizerrijk. En tevens het laatste uur van Keizerrijk. Hey, van deze week dan, hè. Vol, nou, eh, niet volgende week, maar eh, binnenkort ben ik wel weer terug. Goed, eh, dit uur uiteraard nog uh, uiteraard. Hè, want ik weet niks beters te doen dan op zaterdagavond jullie crappy muziek voorschotelen. Ik heb de nieuwe van de Maccabees, ik heb de nieuwe van Mos. En nou ja, allemaal fatsoenlijke muziek die er nog allemaal aankomt. En eh, daar begin ik gewoon mee met eh, Scouting for Girls en Elvis Ain't Dead. When I was young, I never knew what this thing called love could do to you. But since you've been gone and I've been on my own, I've been feeling quite peculiar. But I get by without your smile. I wish it was Feel Good. Ik zit al alweer want om me heen te lachen. Godverdomme. Goed, hey, eh, ik weet niet of je Facebookpagina hebt, maar ik wel. En uh, afgelopen week was er een of ander spel, uh, opeens hip, op Facebook. Gingen alle mensen gingen laten zien wat de nummer 1 was op het moment dat zij geboren waren. Nou, lekker boeiend. Dus kreeg ik dus een hele Facebookpagina vol met mensen met rare jaren 80 nummers. Ja, nou leuk allemaal, heb ik ook gedaan. Uh, althans, ik heb het opgezocht. Ik heb het niet gepost, want ik vond het stom. Wat ik wel gepost heb, is eh, wie het Playboy, uh, Playboy Playmate van het jaar... gaat er van stotteren. Playmate van de maand was. En dat was Roberta Vasquez. een enorme poedel met enorme zwarte krullen op haar hoofd en andere plekken. Zwarte krullen. Ja, ehm, maar goed, dat, dat is allemaal wel heel grappig. Dat moet je maar wel doen op Facebook naakte wijven posten. Maar nou, dit is dus <laughs> nummer 1 van het moment dat ik geboren mag. Mag je zelf raden hoe oud ik ben. Jermaine Jackson and P.S. Dora. met Koert de Keizer. Speciaal voor eh, een van de drie luisteraars die ik op dit moment heb. Michiel, deze was voor jou. En eh, de volgende ook, als je wil. Eventueel eh, zijn alle nummers voor jou. Je mag gewoon luisteren. dit is Carney en Pleasurecraft. Doesn't Know. En dit is nieuwe muziek van de Maccabees, de Pelican.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 Hold my nigga, hold my night. night. Bitches really chillin', want of kill. Opposites eh, en eh, Willy Wartaal en Dio en Dom Dom Famous. En het is tijd voor... Koerts Kumu. Oftewel eh, Koerts Kutmuziek. Elke aflevering heb ik een speciaal nummer voor je uitgezocht op YouTube. Van een of andere kansloze artiest die denkt dat hij talent heeft. En dan draai ik hem op uh, Moedijk FM. En dan zeg ik, <laughs> hey, je bent een sukkel, je kan niet zingen. En je maakt kutmuziek. Oftewel, Q. nu. Ja, want daar komt het vandaan. En nou ja, dan kom ik het aan op, op deze manier. En eh, deze keer heb ik eh, John van Bergen. John van Bergen die komt uit Etteleur. Althans, dat hebben wij eh, achterhaald aan de hand van zijn videoclip. de videoclip van het nummer Mijn Allergrootste Passie. Gaat het dan over vrouwenkoert? Nee. Gaat het dan over lekker bier drinken koert? Nee, dat gaat over zijn redelijk lelijke BMW. John van Bergen is zo blij met zijn BMW dat hij een liedje over gezongen heeft. En hij heeft echt de kop als een treinwrak. En uh, eh, hij denkt dat hij daar nog... uit, hij zingt zelfs dat hij chance heeft met zijn lelijke BMW. Goed, nou, het nummer heet dus eh, Mijn Allergrootste Passie. En ik heb uh, ik een beetje te googlen. En het enige wat ik weet is dat hij uit dezelfde stal komt als Anita en Ed. Nou ja, Anita en Ed is zo'n beetje Satan en zijn vrouw. Of nou ja, Satan en haar man. Ja, goed. goed, John van Bergen dus met Mijn Allergrootste Passie. Koorts Q. En daar gaan we. Mijn allergrootste passie die staat hier. En dan wijst hij zijn auto. Want hiermee heb ik echt plezier. Ja, ja. Ik rijd er trots mee door de stad. En ik heb er al veel chance door gehad. Oh, ja, mijn allergrootste passie heb ik hier. Mijn auto, mijn trots, mijn plezier. Dat gevoel is zo intens. Intens. Die jongen stroomt, dit was mijn grootste wens. Goed. QU. Nou, vertel eens over je auto. Jake. hem daar glimmen, oh. om te beminnen. Ook nu gaat al mijn hart te sneller slaan na al dat boenen. Pak ik mijn schoenen. In die videoclip staat ook zijn vrouw te poetsen. hè? dan weer lekker door de stad te gaan. Al mijn vrienden die willen hem wel lenen. Ja. Maar wat denk je, ik ben zeker toch niet gek. Ze willen al die mooie meiden imponeren. <laughs> nee, hij blijft hier, hij gaat geen meter van zijn plek. Nee. Mijn allergrootste passie die staat hier. Koerts Kuum. Want hiermee heb ik echt plezier. Koerts kum. Ik rijd er trots mee door de stad. Koerts Kuum. En ik heb chance door. mens, motherfucker. de passie heb Hou je mijn auto, mijn trots, mijn plezier. Hij heeft een hele kleine penis ook. Dat gevoel is zo intens. Kleine penis. Die jongensdroom, dit was mijn grootste wens. Ik moet bekennen, het was wel wennen om met zo'n dure slee op weg te gaan. Ja. al die dromen was hij gekomen. Maar ook al staat hij niet meer boven Oh, hoe dan? Want ik zag het liefste vrouwtje van mijn leven. Liefste vrouwtje. En zij werd toen na een jaartje al mijn bruid. Nou, dan ben je toch een Don Juan. zal ik zeker nooit opgeven. Nee, nee. Dus nu gaan wij er toch samen mooi op uit. Chick is ook lelijk trouwens. Mijn allergrootste passie die staat hier. En mag blijkbaar alleen maar de auto poetsen. Want hiermee heb ik echt plezier. Kleine penis. Ik rijd er trots mee door de stad. Kleine penis. En ik heb er al veel chance door gehad. Kleine penis. Ja, mijn allergrootste passie heb ik hier. Kleine penis. Mijn auto, mijn trots, mijn plezier. Een kleine penis. Dat gevoel is zo intens. Kleine penis. Die jongensdroom, dit was mijn grootste wens. Koorts Q. Koorts Kumu. John van Bergen, mijn allergrootste passie in de Kleine Penis remix. Dit is Safi Duo en Play the Life. Even wat zoenlijk muziek. Maddox, Dance into the Dark uit Utrecht. Hè? Ja, met statie. Oh, uh, dag meneer, u wilt deze microfoon even lenen? Dat kan. Is het ding on? Word.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 Want valse bescheidenheid is ook een zonde. En dit is nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Mas en What You Want. Keizerrijk. Goed, de Keizer. And she spoke words that would melt in your hands. And she Our hands. The Two Cinema Club en eh, Undercover Martin. Ja. En uh, nu praat ik het even vol tot uh, aan... Op, even kijken. Moet ik even een goede achtergrondmuziek erbij zetten. Zo, op de... Juist. <laughs> Tot de volgende keer. Tot de volgende knoop. Volgende week ben ik er niet, trouwens. Want dan ben ik dronken